Clemens Peters met het NOS Journaal. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentiesystemen gevaarlijk worden. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Volgens de briefschrijvers is er geen effectief toezicht. Bij het bouwen van de krachtige AI-systemen zou er volgens werknemers en oud-medewerkers... een cultuur heersen van roekeloosheid en geheimzinnigheid. Hamas kan alleen akkoord gaan met het voorstel voor een staakt het vuren... als daarin duidelijke afspraken staan over een permanente wapenstilstand... en een volledige terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook. Dat heeft Hamas-kopstuk Osama Hamdan gezegd op een persconferentie in Beirut. Slovenië gaat de Palestijnse staat erkennen, meldt het Sloveense persbureau STA. Het parlement stemde na een lange sessie voor. De centrumrechtse oppositie boycotte de stemming. Slovenië volgt daarmee Noorwegen, Spanje en Ierland. Die landen maakten bijna twee weken geleden bekend dat ze de Palestijnse staat gaan erkennen. Israël haalde daarna de ambassadeur terug uit die drie landen. De Amerikaanse president Biden komt met zware maatregelen om de instroom van migranten aan de zuidgrens te beperken. Als er meer dan 2500 mensen per dag worden opgepakt die vanuit Mexico het land zijn ingekomen, kunnen er geen asielaanvragen meer worden ingediend. De meeste migranten zullen dan meteen weer moeten vertrekken. En wie dat niet doet, kan worden vervolgd of mag vijf jaar geen nieuwe migratiepoging meer doen. Het Nederlands voetbalelftal heeft in Tampere in Finland in een EK-kwalificatiewedstrijd gelijk gespeeld tegen de Finse vrouwen. Het werd 1-1. Berestein zette Nederland nog wel op voorsprong, maar een kwartier voor tijd maakte Rantala gelijk. Het was een teleurstellend resultaat voor Oranje dat vrijdag nog met 1-0 van Finland had gewonnen. Het was ook de allerlaatste wedstrijd van Lieke Martens. Het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen in het zuidoosten is nog regen. Later is het overal droog met zonnige perioden.